Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het kabinet en een Kamermeerderheid wachten de conclusies van Johan Remkes over de stikstofproblematiek af. Wat dat precies betekent blijft voorlopig onduidelijk, tot onvrede van de oppositie. Dat is de uitkomst van het debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. De coalitiepartijen benadrukten daarin dat ze allemaal nog achter het regeerakkoord staan. Ook al wil het CDA in bepaalde gevallen meer tijd nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Hoewel dat volgens premier Rutte schuurt met de gemaakte afspraken... hebben de coalitiepartners nog vertrouwen in elkaar. Als Remkes met zijn conclusies komt... bekijken ze hoe ze verder gaan met het stikstofbeleid. De oppositie spreekt van een beschamende vertoning... maar een motie van wantrouwen van de PVV en de SP haalde het niet. Staatssecretaris Van den Burg heeft in de gemeenteraad van Tubbergen uitleg gegeven over het kabinetsbesluit om asielzoekers op te vangen in een voormalig hotel. Hij zei dat de nood zo hoog is dat het nu zonder instemming van de gemeente moet gebeuren. Hij wees erop dat opvanglocaties als deze zelden tot overlast leiden. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces... wilde misdaadjournalist John van de Heuvel laten boeten... voor het contact dat hij zou hebben gehad met een rivaal van R. Dat blijkt uit een chatgesprek dat er vanuit de gevangenis in Colombia voerde via een versleutelde telefoon, schrijven nu.nl en de Telegraaf. Van de Heuvel spreekt van het zoveelste bewijs dat sommige criminelen ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en heeft geen idee hoeveel nepaccounts er zijn. Dat zegt het voormalige hoofdbeveiliging van het sociale media platform in een rapport dat hij naar het Amerikaanse congres en toezichthouders heeft gestuurd. Volgens hem wilden de leidinggevenden van Twitter alleen maar groeien... omdat ze daarmee miljoenen aan bonussen konden binnenhalen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 16 tot 19 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. Het wordt een graad of 29.